omdat de medicijnfabrikant het leveringsschema heeft aangepast. Waarom is niet duidelijk. In totaal komen hierdoor ruim 217.000 doses later naar Nederland. En over vaccins gesproken in Groot-Brittannië gaat het prikken lekker door. Ze denken daar dat eind juli alle volwassenen zijn ingeënt. All adults by the end of July and that will have an impact on how quickly we'll all be able to return to normal. Premier Boris Johnson komt vanavond met een plan. En dan vertelt hij waarschijnlijk wanneer de coronaregels verder kunnen worden versoepeld. Kappers denken dat ze behoorlijk moeten doorknippen de komende tijd. Het lijkt erop dat ze volgende week weer open mogen, vertelt onze verslaggever. Ja, dat moet dan weer een beetje de mensen weer iets beter in hun vel laten zitten. Dat ze weer even een knipbeurt kunnen krijgen. Ehm, dus daar is nu voor gekozen. morgen horen we meer, dan is er weer een coronapersconferentie. En een ongeplande babyboom in Drenthe. Daar wordt het ene na het andere lammetje geboren in natuurgebied Ballowerveld. En dat komt door een foutje, vertelt de herder van de kudde. Er was één ramlammetje en ik dacht, nou, die is nog zo klein. Die moet nog maar even bij de kudde bij de moeder blijven. Maar dat rammetje sprong op het ene na het andere schaap. Ik denk ineens van, verrek, weet je hij begint te dekken. Dus toen heb ik hem meteen eruit gehaald. Anders hadden we eh, werkelijk misschien wel een, een hele gedekte kudde gehad. De teller staat nu op 20 lammetjes en daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Het is elke dag weer spannend als de herder naar de kudde gaat. Oh jee, hoeveel liggen er nu weer bij? Nou, vanmorgen gelukkig in één. Dus ik hoop dat het nu afgelopen is. Maar je weet het nooit. Het weer, het is hartstikke zacht. 14 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten. Ook morgen is er een mix van zon en bewolking. En 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden op de N9 Den Helder-Alkmaar...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 Fuck me till the daylight Means I want a 69 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door alle sociale nevenschade van de coronacrisis... zoals stress bij jongeren en eenzaamheid bij ouderen... gaat de rek er sociaal gezien uit. Directeur Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau... doet een oproep aan het kabinet om snel met een herstelplan te komen voor na de crisis. In Rotterdam hangen foto's van verdachten van de avondklokrellen. Die foto's hangen onder meer in supermarkten en op reclamezuilen langs de weg en op stations. De politie zoekt nog zeker zeven ruilschoppers. Het Verenigd Koninkrijk gaat over twee weken de coronamaatregelen voorzichtig versoepelen, heeft premier Johnson bekendgemaakt. Vanavond presenteert hij een routekaart uit de coronalockdown. Het weer, wat zon, veel sluierbewolking en het blijft droog.